Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Kroatië zijn alle inzittenden omgekomen. Het gaat om een sportvliegtuigje waar drie Nederlanders in zouden zitten. Het vliegtuig was onderweg van Slovenië naar de Kroatische kust. Onderweg is het neergestort in een bos. Hulpdiensten konden de plek moeilijk bereiken doordat er nog mijnen liggen uit de Joegoslavië-oorlog. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. China heeft uitgehaald naar de landen van de G7. Bij die bijeenkomst in Japan praten de zeven rijkste landen over onder meer de invloed van Peking op de wereldeconomie. China heeft tegen gastland Japan gezegd dat ze zich met hun eigen zaken moeten bemoeien, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Als jullie bijvoorbeeld durven om kritiek te hebben op wat wij, eh, op wat er rondom Taiwan gebeurt, daar hebben jullie gewoon helemaal niets mee te maken. Dat zijn China's interne aangelegenheden. Net als bijvoorbeeld wat er in Xinjiang gebeurt met de Oeigoeren. Net als wat er in Hongkong is gebeurd. Al die dingen, die gaan jullie gewoon niet aan. En daar moet je ook eigenlijk eh, niets over zeggen. De G7-landen zeggen dat ze willen blijven samenwerken met China... maar dat ze minder afhankelijk willen worden van dat land. De intercities rond Rotterdam Centraal gaan morgen weer rijden, zegt ProRail. Het treinverkeer ligt nu grotendeels plat. Een bovenleiding is flink beschadigd. Waarschijnlijk doordat het kapot is gereden door een trein. Van Rotterdam naar Breda, Delft en Den Haag... rijden nu alleen nog maar stoptreinen. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB doet aangifte tegen een metrosurfer. Een man wist gisteren op de metro te klimmen en surfde zo op het dak van het ene naar het andere station. Deze meid zag het gebeuren. Jongens, the fuck? Welkom in Amsterdam. Jezus. In een filmpje op Dumpert is te zien hoe de metrosurfer een GoPro op zijn hoofd heeft... en waarschijnlijk dus ook zelf de stunt filmde. Een woordvoerder van GVB noemt het gevaarlijk en strafbaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 17 graden aan zee tot 25 in het oosten. Vanavond is er kans op onweer met veel regen. Het koelt dan af naar een graad of 12. Morgen is er ook kans op regen, maar alsnog prima met 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Thank you. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat file tussen Amsterdam over Amstel en Oud-Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer met maximaal 10 minuten oponthoud.